9 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. Zes oud-gevangenisdirecteuren hebben aangifte gedaan tegen minister Opstelten. Ze vinden dat Opstelten een ambtsmisdrijf heeft gepleegd... in het onderzoek naar oud-topambtenaar Joris Demming. Volgens de gevangenisdirecteuren probeert de minister het onderzoek te frustreren. Demming was tien jaar secretaris-generaal op het ministerie van Justitie. In die periode deden twee Turkse mannen aangifte tegen hem van misbruik... toen ze minderjarig waren. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak. Minister Opstelten heeft verschillende keren opgemerkt dat het onderzoek tot niets leidt. De nieuwe Botlekbrug in Rotterdam ligt bijna op zijn plaats. Vanmorgen was er tegenslag toen een van de kabels brak. De plaatsing is nog niet helemaal afgerond. De brug hangt nu goed boven de nieuwe plek. Maar pas als het water het laagste punt bereikt... kan Rijkswaterstaat de brug laten zakken. De nieuwe oeververbinding in de A15 naar de Maasvlakte... wordt een van de grootste hefbruggen van Europa. Op het hoogste punt is hij 65 meter hoog. Het aantal schotten dat bij het Verenigd Koninkrijk wil blijven horen lijkt toe te nemen. Een meerderheid van 54% is tegen de afscheiding, blijkt uit de laatste opiniepeiling. Een week geleden nog leek het onafhankelijkheidskamp aan de winnende hand. Schotland beslist over vijf dagen via een referendum of het uit het Verenigd Koninkrijk treedt of er deel van blijft uitmaken. In de eredivisie heeft Ajax na twee nederlagen op rij weer gewonnen. In de thuiswedstrijd tegen Heracles werd het 2-1. De ploeg uit Almelo is na vijf duels in de eredivisie nog zonder punten. FC Twente heeft de eerste overwinning van het seizoen binnen. Op eigen veld werd Go Ahead Eagles met 2-1 verslagen. Het weer. De wind neemt in kracht af. Vannacht wordt het nevelig. De temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen overdag wolkenvelden en in het noorden en oosten kans op wat regen.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 Het komende uur natuurlijk de lekkerste hits op de radio. Beetje shownieuws, de party-updates... en natuurlijk de 10 bovenbeste platen van de dansgroep. En straks in het tweede uurtje... oud en vertrouwd DJ Mouse op de radio... met een uur lang de Global House Vibes... en straks in het derde uurtje als hij tijd heeft, uh, komt hij langs. DJ Charles in de mix op de radio. Voor de muziek van J. Paul Garrow met Rock the Place. Onderweg zometeen Elvis Presley. <laughs> Jawel. Het reclamestukje van eh, het bekende biermerk. Maar eerst op de radio nu Lovebird featuring Lisa Shaw met Holding On. keep on working for this ain't no time to quit. She said, go bossa nova, baby, keep on dancing. I'm about to have myself a fit. Bossa nova. dancing cause I ain't got time to think. Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Dat was muziek van Elvis Presley met eh, de Bossa Nova Baby, de Viva Mix. Eh, ja, het is het origineel van, eh, die ze gebruiken voor de reclame van het bekende biermerk... wat wereldwijd beroemd is en gewoon gebrouwen wordt officieel in Nederland oorspronkelijk dan. Hè. En voor Elvis Presley worden we de Lovebird featuring Lisa Shaw met Holding On. Just Married. Het was een hele mooie dag op het Spaanse eiland Mallorca. Afgelopen dinsdag op een geweldige locatie Cape Rocket. Mental Tio die is getrouwd met zijn vriendin Maaike Jansen. Hij vroeg zijn vriendin ten huwelijk tijdens een vakantie in Peru. En afgelopen dinsdag gaven ze elkaar dan eindelijk het jaarwoord op het Spaanse eiland Mallorca. En Theo twitterde na de bruiloft meteen een aantal kiekjes van zijn echtgenoten. Dus uh, als je ze wil bekijken, eventjes googelen op Twitter naar de account van uh, Mental Theo en dan kom je alle foto's tegen van het pas eh, pasgetrouwde stel. Vijf jaar geleden leerden ze elkaar kennen en nu zijn ze dan eindelijk getrouwd. Hè. En een trieste dag voor eh, Nicole Kidman. De vader van eh, actrice Nicole Kidman is omgekomen bij een ongeval in Singapore. Dr. Anthony Kidman bezocht daar Antonia Kidman. Dat is Nicole's zusje. Hij zou, zo meldt Daily Mail, ten val zijn gekomen en daarna zijn overleden. Kidman was klinisch psycholoog met echtgenoten dus ZNL. Kreeg hij twee dochters, namelijk Nicole, die inmiddels 47 jaar oud is, en Antonia, 44. En we houden je zeker op de hoogte. Dus eh, ja, trieste dag voor Nicole Kidman. Zeker natuurlijk als je je vader verliest. Of in ieder geval sowieso natuurlijk als je je ouders verliest. Hè. GFM Zandvoort, de Nightwalk door met muziek onderweg. Zometeen de partyupdate. Wat voor leuke feesten zijn er allemaal gaande. Op deze zaterdag 13 september 2014. Fris muziek. En wat voor muziek. Een stem van goud en magische presence. Kwaks. Beetje een soulgod in wording. De man komt uit, eh, uit Londen. Hij is 23 jaar, Zuid-Londenaar. En eh, hij wordt nu al genoemd de nieuwe Seal. En en je gaat hem nu horen met de uh, Walk. Je hoort Kwaps nu op de radio. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Hundred, hundred, hundred, hundred headlights making me blind. All of your pleasures catching my eye.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 Het, eh, feestje, het wekelijkse feestje Brainwash. Met onze eigen en Raimundo. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. is 16 eh, euro. Voor meer informatie check even zijn website escape.nl. Met onder andere natuurlijk Raimundo, Michael Mendoza, Marlicius en de MC is Janto. Dat vanavond in de Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. En het duurt allemaal tot 5 uur in de ochtend. En vandaag in Air en Girls Love DJ's Invites. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Iedereen is 18 euro met onder andere La Fuente, Girls Love DJs, Pure Sang, Praia del Sol, Robin Selecta, Nachtbrakers en nog veel meer. Dat vanavond in Air in Amsterdam. Girls Love DJs Invites. En natuurlijk vandaag in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. Begint pak een beetje rond de klok van 12 uur, middernacht. En duurt tot 5 uur in de ochtend. Iedereen is 10 euro. En vanavond kan je verwachten in de line-up DJ Prime, Zakken en DJ Waxfriend. En DJ Prime nog een keertje en Zakken en uh, eh, Waxfriend. Dus eh, <laughs> ja, een beetje een dubbele line-up. Maar in ieder geval Prime, Zakken en Waxfriend die zijn aanwezig vandaag op het weekfeestje Encore in de Melkweg in natuurlijk Amsterdam. En vanavond in de Sand, After Summer Madness by Prest. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Windreis 20 euro aan de deur met onder andere op de mainstage... Dyna, Wata Gonzalez, MC Chen, Michael Mendoza, Brian Chantro en Santos E. Sonic. Lablas, Sergio Lukumbahua. En het is allemaal hosted bij MC Dimitri Nikita. En ook nog op de R&B Meet House Stage Henry X, Juvanis the Freshman en Sam Gonzalez. Dat vandaag allemaal in de cent in Amsterdam. After Summer Madness by Prestige. En wat dichter bij huis in Haarlem. In natuurlijk Club Stalker. Hebben we vandaag wat cliché zaterdag. Begint op middernacht en duurt tot een uurtje of vijf in de ochtend. Voor meer informatie checken we de website clubstalker.nl... met onder andere DaBoetes en Tim van Aarts. Dat is vanavond in Stalker in Haarlem. En als je iets hebt van ik blijf gewoon lekker in Zandvoort... dat kan ook natuurlijk. En dan hebben we natuurlijk Club Soho. Daar is elke week wat te doen met de resident DJ's tot zover de partyagenda. Door met muziek, The Game, het Orna, Cuting, Too Short, Eric Bellinger, Problem en King Marie en Compton. Door het nu niet op CFM Zandvoort in the Nightwalk. CFM, CFM, CFM's Nightwalk, Nightwalk. Don't fight the feeling. That's right, that's right. Don't fight the feeling. Say my life is like a movie, nigga, fucking every day. Fucking every day, nigga, fucking every day. Say my life is like a movie, nigga, fucking every day. Missionary doggy style, nigga, fucking every way. Go. I'm not the nigga you thought that, that trickin'. We off that, I hit that, no callback. She ratchet, I like it, I hold it, she bite it, she lick it and suck it, I fuck it, he wife it. No feelings for a hoe that my main thing. My niggas on the same thing. All my niggas gang bang, bitches do too. This is my boo. Two C's on the bag, but she throw up pop root. And we off that rock. she don't mind if I do. Her girlfriend a thought, tell her hop in my coupe. Tell her hop in my bed, tell her hop off my roof. My baby mama tripping and that bitch can shoot. But you gon' let me hit it or not? Or Can I get the dick or not? Or not? You gon' let me watch you strip or not? Or not? Can a bitch get a fix or not? give it to you better than you ever had it, girl. I promise I'ma be the only thing you want, do. Making you forget about your niggas automatic, you already know. I can fuck you better. better follow me. Why? I give you this dick, you at the lottery. Yeah. I know all the stars astrology. Uh. Last deposit, fucked up the whole economy. Get it. Spent 2010 pitching it. Kush piffing it. Heavy white string infinite. You different. Last night, niggas pinchering. Seven times. Had black chicks trying white shit. Federal line, I'm the future. Real beef, I shoot you. Yeah. Walk, walk, no talk, talk, no subbing, no woofers. This song Uh. Tell by my tone. Real nigga call, better answer your phone. Yeah. Or not. Or not. Can I get why you playing? Bitch, you better fuck a rich nigga Why you can. I be on one. Two C's for the city. I'm on, I got crip and blood niggas with me. Wait up, just tell me you with it and let me get it. Baby, you can skip the bullshit and let me hit it. Three pills down, got me rolling like nip. Keep playing games, but you know that you a flip. Hold up, bitch, quit playing and give it up. You gon' let a nigga hit a what? What's up? Let me hit it or not. Can I get the dick or not? You gon' let me watch you strip or not? Can a bitch get a fit? fight the feeling. You know a nigga trying to fuck. I like that bitch. Yeah, baby. Yeah, baby. Your pussy wet. Take them panties off. Don't fight it love fucking. Look, I was going to go easy on you, not to hurt your feelings, but I'm only going to get this one chance. Something's wrong. I can feel it. It's just a feeling I've got, like something's about to happen, but I don't know what. If that means what I think it means, we're in trouble. Big trouble. And if he is bananas, as you say, I'm not taking any chances. You're just of the stock I'm beginning to feel like a rap god, rap god. All my people from the front to the back, nah, back, nah. Now, who thinks their arms are long enough to slap box, slap box? They said I rap like a robot, so call me rap box. But for me to rap like a computer must be in my jeans. I got a laptop in my back pocket. My pinnacle walk when I hat cock it. Got a fat knock from that rap Profit made a living and a killing off it. Ever since Bill Clinton was still in office, with Monica Lewinsky filling on his nutsack. I'm an MC, still as honest, but as rude and as indecent as all hell. Syllables, kill a harlot, kill them all. This libbity, gibbity, hibbity, hip hop. You really wanna get into a piss and match with this rapidy rat pack and a Mac in the back of the yak backpack, rap, rap, yap, yap, yap, kitty yak. Nap the exact same time I attempt these lyrical acrobat stunts while I'm practicing that. I'll still be able to break a motherfucking table over the back of a couple of faggots and crack it in half. Only realized it was ironic. I was under aftermath after the fact. How could I not blow? All I do is drop F bombs. Do my wrath of attack rappers having a rough time period. Here's a maxi pad. It's actually disastrously bad for the whack while the masterfully constructing this masterpiece. I'm beginning to feel like a rap god, rap god. All my people from the front to the back, nah, back, nah. Now who thinks their arms are long enough to slap box, slap let me show you maintaining this shit ain't that hard. That hard. Everybody want the key and the secret to rap immortality like I have got. Will there be truth for the blueprint? Simply rage and youthful exuberance. Everybody loves the roof for a nuisance. Hit the earth like an asteroid. Did nothing but shoot for the moon since. MCs get taken to school with this music Cause I use it as a vehicle to bust the rhyme Yeah, I lead a new school full of students Me, I'm a product of rock him, lock him, Sebastian Tupac him W-A-Q, Pay Dot Ren, y'all easy, thank you into the motherfucking rockin' roll. planking. Tell me what in the fuck are you thinking? Little gay looking boy, so gay I can barely say it with a straight face looking boy. You innocent a massacre like you're watching a church gathering take place looking boy. Boy, they that boy's gay, that's all they say looking boy. You get a thumbs up, pat on the back, and a way to go from your label every day looking boy. Hey looking boy, what you say looking boy? I get a hell yeah from Trey looking boy. I'm a work for everything I have, never ask nobody for shit, get out my face looking boy. Basically boy, you're never gonna be capable of keeping up with the same pace looking boy, cause I'm beginning to feel like a rap god, rap god. All my people from the front to to the back nut, back nut. The way I'm racing around the track, call me NASCAR, NASCAR. Dale Earnhardt of the trailer park, the white trash god. Kneel before General Zod, this plan is Krypton. No Asgard, Asgard. So you be Thor and I'll be Odin. You rodent, I'm omnipotent. Let off, then I'm reloading. Immediately with these bombs I'm toting. And I should not be woken on The Walking Dead, but I'm just a talking head, a zombie floating. But I got your mom deep throating. I'm out my ramen noodle. We have nothing in common, poodle. I'm a Doberman. Pinch yourself in the arm and pay homage, pupil. It's me. My honesty's brutal, but it's honestly futile if I don't utilize what I do, though, for good at least once in a while. So I wanna make sure somewhere in the chicken scratch I scribble and doodle enough rhymes to maybe try to help get some people through tough times. But I gotta keep a few punchlines just in case, cause even you unsigned rappers are hungry looking at me it's lunchtime. I know there was a time where once I was king of the underground, but I still rap like I'm on my Pharaoh Munch grind. So I crunch rhymes, but sometimes when you combine up here with the skin color of mine, you get too big and here it comes trying to censor you like that one line I said. On oh, I'm back from the Mathers LP1 when I tried to sell. Take seven kids from Columbine, put them all in a line at an AK-47, a revolver, and a nine. See if I get away with it now that I ain't as big as I was, but I'm morphing into an immortal stuck in a time warp from 2004 And I don't know what the fuck that you rhyme for Your pointless is Rapunzel with fucking cornrows You like normal, for being normal And I just bought a new ray gun from the future Just to come and shoot ya Like when Fabulous made Ray J mad This fat said he looked like a faggot They were just passing into a man while he played pay Yeah, no, no, no, Radio Mario Zandvoort Massive, Elliot Williams en Adoor en Backwood met Pride, A Deeper Love. Ooit gezongen in 1961, nee, 1961 wou ik zeggen, 1991. The Clivers and Cole, A Deeper Love. En daarvoor horen we nog The Game met Orna. En ook nog tussendoor eh, Eminem met Rap God. En daarmee is hij in het Guinness Book of Records eh, gekomen. De nieuwe editie. En waarom heeft hij hier gekregen? Het nummer Rap God, waarin hij de meeste woorden in een single weet te stoppen. Hij heeft er namelijk 1560 woorden in het eh, nummer Rap God eh, ja, gebruikt. Ja, ik heb hem niet helemaal gedraaid, want het nummer duurt pak een beetje 7 <laughs> minuten. En ja, dan is het eh, een beetje lang. zie je mijn antwoord is even de tijd voor de 10 beste platen van de Welke platen kan je zeker verwachten als je vanavond in de clubs eh, uit je dag gaat? Op 10 deze week de Beestjackers met Like That. Op 9 Oliver Heldens Koala. Op 8 Nervone Rehab met Ready for the Weekend. En op 7 Roughneck met Everybody Be Somebody. Op 6 Magic met Rude. Dan de Z Extended Remix. En op 5 Drognet en Mike Mago met Outlines. Op 4 Dub Vision en Michael B met Sun in Your Eyes. En op Avro Jack en Martin Garrix met Turn Up The Speakers. Op twee deze week, Henry Crinkle met Stay, de Justin Martin remix. En deze week wederom op 1 in de tien bovenbeste plaat van de danshoek. Dr. Cucho en Gregor Salto met hulp van Oliver Heldens met Can't Stop Playing. En dat waren de tien bovenbeste platen van de danshoek. De platen die zeker een van de platen voorbij gaat komen als je vanavond lekker gaat stappen. ondertussen gaan wij verder met muziek. Don Diablo heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. Nou ja, hij is al een tijdje uit, maar nu heeft hier ook een clip bij gemaakt. Dus nu kan je hem ook op de televisie bekijken. Het is eh, Don Diablo met Back in the Time. Back in Time moet ik zeggen eigenlijk, hè. me move Avond, Dance Night. Dance Night. hands off. Just tell me what to do. all your nice things. Shopping spree Eh, Jennifer Samen met R. Kelly met It's Your World. En daarvoor horen we Mystique. Nieuwe muziek op de radio. Hij is alweer een paar weken oud, maar nu is hij ook commercieel uitgekomen met brand nieuw. hem Zoon voor de Nightwalk. Het eerste uurtje zit er alweer op. Niet getreurd. We zijn nog twee uur lang bij je. Tot middernacht zijn we bij je met zometeen de Global House Housewives met DJ Mauser. En ik kan je vertellen, het eerste half uurtje doet hij er heel rustig aan. Met een beetje funken, eh, een beetje soulful house. En daarna gaat hij iets, iets klein beetje steviger. En straks vanaf 11 uur, als alles mee zit, als een goede afspraken gemaakt hebben. DJ Charles in de mix op de radio.